9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn... hebben vanmiddag twee uur met elkaar gesproken... om een oplossing te vinden voor de brexit-impasse. Na afloop zeiden ze dat de besprekingen goed en constructief zijn verlopen. Beide leiders stellen nu onderhandelingsteams samen die morgen met elkaar om de tafel gaan. May kondigde gisteren aan dat ze zich tot Corbyn zou wenden nadat haar akkoord met de EU over de voorwaarden voor uittreding in het Lagerhuis drie keer was weggestemd. De vrouw die gisteravond in Meidrecht werd doodgeschoten, werd gestalkt. Ze had aangifte van stalking gedaan tegen de man van 54 uit Zegveld. Zijn lichaam werd vanochtend verderop gevonden in Wilnis. Volgens de politie heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. de politie onderzoekt nu of zijn zelfdoding te maken heeft met de dood van de vrouw. De burgemeester van Rome laat onderzoek doen naar gewelddadige protesten tegen de komst van een aantal Roma-families naar een opvangcentrum. Ze wil weten of het geweld is ingegeven door rassenhaat. Honderden activisten beletten een groep van 70 Roma de toegang tot het opvangcentrum. Het gemeentebestuur van Rome besloot uiteindelijk om de families onder te brengen in een andere wijk in Rome. Ongevraagd toegevoegd worden aan een groepsapp op WhatsApp is binnenkort voorbij. Voortaan kun je kiezen wie jou aan een groepsapp mag toevoegen. Niemand, iedereen of alleen de personen in je contactenlijst. Een van de redenen voor deze nieuwe keuzemogelijkheden is het tegengaan van spam. Het gebeurt nu vaak dat een spammer grote groepen mensen toevoegt aan een groep... om de eigen broodschap bereed te verspreiden. In de eredivisie heeft FC Utrecht uitgehaald tegen VVV. In Venlo werd het 6-2 voor de ploeg van Dick Advocaat. Bij rust stond VVV nog voor met 2-1. Door de zege heeft Utrecht de vijfde plaats in de eredivisie stevig in handen.